Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Een champion van 70 Bulgaren illegaal heeft laten werken. Ze maakten volgens de arbeidsinspectie te lange werkdagen en verdienden maar 3 euro netto per uur. Ook met de huisvesting was veel mis. De Bulgaren verklaarden dat ze met z'n zessen op één kamer moesten slapen. Op verschillende locaties van het bedrijf moest de politie in actie komen... omdat Bulgaarse voormannen het onderzoek bemoeilijkten... en omdat er honden op de inspecteurs werden afgestuurd. De Algemene Rekenkamer heeft harde kritiek op het subsidiebeleid van de overheid. Het Rijk geeft jaarlijks 6 miljard euro aan subsidies, maar ministers weten vaak niet wat het effect ervan is. De subsidies worden niet of gebrekkig geëvalueerd en als het oordeel negatief is komt het nooit voor dat een subsidie wordt stopgezet. In de wet staat dat subsidieregelingen na vijf jaar regelmatig onder de loep moeten worden genomen, maar volgens de Rekenkamer gebeurt dat maar in de helft van de gevallen. Vorig jaar bleek uit een inventarisatie van de Rekenkamer ook al dat de overheid te weinig kijkt naar de effecten van subsidies. Het kabinet zegt in een reactie niet van plan te zijn om kwaliteitseisen voor evaluaties van subsidies vast te leggen. Ook voelt het kabinet er niet voor om een subsidie standaard te stoppen als die niet werkt. Een man van 64 uit Almere is veroordeeld voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. De voormalige leraar had 50.000 illegale foto's in zijn computer staan. Bijna twee jaar lang wisselde hij materiaal uit via internet. De Almere kreeg twee jaar cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Het OM had dat ook geëist. De man moet zich ook psychiatrisch laten behandelen. De rechtbank sprak hem vrij van het maken van kinderporno van zijn eigen kinderen. Van de blootfoto's die hij heeft gemaakt kan niet worden aangetoond dat die erotisch waren bedoeld en dat ze zijn verspreid. Dan het weer vrij zonnig en droog en maximaal rond 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog, maar wel een paar graden frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 15 files. Ik noem de files van 3 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de afrit Bunschoten 3 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 4. Op de A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 4. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Nieuwerbrug 3. A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 7. A15 vanuit Europort tussen de afrit Brielen en knooppunt Vaanplein 8. Dan de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Papendrecht 3. A20 richting Gouda tussen Spaanse polder en knooppunt Terbrechtseplein 4. Er zijn kijkers naar een ongeluk aan de andere kant vanuit Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum staat 3 kilometer.